Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De grote militaire NAVO-oefening in Polen deze week... is volgens minister Koenders een belangrijk signaal voor de bondgenoten in Oost-Europa. Die landen voelen zich volgens hem bedreigd door wat er is gebeurd in Oost-Oekraïne. Ook is de oefening volgens Koenders een waarschuwing aan het adres van Poetin. De VS en de NAVO maken zich zorgen over de versterking van het Russische kernwapenarsenaal. In een ziekenhuis in Ankara is de Turkse oud-president Suleyman Demirel overleden. Demirel was zeven keer premier van Turkije tussen 1965 en 1993. Daarna was hij tot 2000 één termijn president. Demirel was een uitgesproken voorvechter van de seculiere staat... en hield vast aan de principes van de stichter van de staat, Kemal Atatürk. Suleyman Demirel was 90 jaar. ABN AMRO is helemaal klaar voor de beursgang. Topman Zalm zei tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer... dat het vertrouwen tussen hem en de minister is hersteld. De Kamer had veel vragen over de bescherming tegen vijandelijke overnames. Die beschermingsconstructie krijgt bij de beursgang veel aandacht. Zo dus moet worden voorkomen wat er in 2007 gebeurde. Toen werd ABN AMRO overgenomen en in stukken verdeeld. De Palestijnse president Abbas heeft het ontslag aangekondigd van de Palestijnse eenheidsregering. Daarin werken Fatah en Hamas sinds een jaar samen. Volgens Abbas is het de schuld van Hamas dat het niet werkt in Gaza, waar Hamas de dienst uitmaakt. Hamas beschuldigt Fatah van het tegenhouden van nieuwe verkiezingen, uit angst dat die zullen worden verloren. De Nederlandse voetbalvrouwen gaan op het WK in Canada door naar de achtste finales. Oranje hoort bij de vier beste nummers drie van de zes groepen. Nederland eindigde als derde in groep A met vier punten. Thailand en Zwitserland eindigden in hun groep ook als derde, maar haalden slechts drie punten. De Nederlandse voetbalvrouwen ontmoeten in de achtste finales Japan of Duitsland. Het weer vandaag eerst zon en het wordt 20 tot 22 graden. De wind neemt geleidelijk toe tot matig boven land en krachtig langs de kust. Later op de dag volgt van het noorden uit regen. Morgen en de dagen daarna is het licht wisselvallig en flink koeler.